reuzen zijn in bommen werd gevallen. Ze hebben mij ontnomen met haar allen de Hupse schans. En daartoe sterk van muren, het is een kaikans voor mij die het moet bezuren. Want met dit schans zeer fel, meet ik te winnen spel. Dit was ook al mijn mening, maar is nu al krakeel, want nul mij een verkleining. Omdat Nassau als een stout held bevonden, Holland getrouw wil zijn tot alle stonden die met geweld mijn volk kwam bestrijden, welk mij zeer kwelt. als ik moet lijden. Ik wilde wel voorwaar, de schansen altaar, nooit waren begonnen, want spel ik heb nerveus en zeer verschoond, Die heeft het afgesponnen. Mijn vreugd verdwijnt, courage loopt verloren. Maar ziet het schijnt, ik ben ertoe geboren. Ik heb den strik voor anderen gehangen. Maar nu ben ik er zelf erin gevangen. Want wat zal ik gaan doen? Dat zingt mij in de schoen. Door angst ben ik verslagen, elk komt met volle krop, de klap moet haast op. Hij zegt wie zou het verdragen?